fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Consumentenvuurwerk moet veiliger, vindt de inspectie Leefomgeving en Transport. De afgelopen jaren werd van het legale vuurwerk dat door de inspectie werd getest ongeveer een kwart afgekeurd. Het ging onder meer om vuurwerk dat omvalt, te vroeg ontploft of te veel vonken geeft. Importeurs mogen dat vuurwerk niet in de handel brengen, ze moeten het laten vernietigen. En dit jaar moeten de importeurs dat vernietigen van de afgekeurde vuurwerk zelf betalen. Het zou ze moeten stimuleren om veilig vuurwerk uit het buitenland te halen. Er zijn dit jaar weinig ongelukken gebeurd met grote vliegtuigen. Het waren er wereldwijd 19 en dat is het laagste aantal in jaren, meldt de Nederlandse onderzoeksorganisatie ASN. Die telt alleen ongelukken mee met vliegtuigen waarin minimaal 14 mensen kunnen. Aanslagen op vliegtuigen, zoals op vlucht MH17 van Malaysia Airlines, zijn niet opgenomen in de lijst. Er waren dus minder ongelukken, maar wel meer doden dan vorig jaar. Vorig jaar waren het er 265, dit jaar tot nu toe 526. De Verenigde Staten hebben de afgelopen dagen de hulp van China gevraagd om Noord-Koreaanse cyberaanvallen te voorkomen. Heeft een Amerikaanse regeringsfunctionaris gezegd tegen de New York Times. China is nodig voor zo'n blokkade omdat bijna alle Noord-Koreaanse communicatie via Chinese netwerken loopt. China heeft nog niet op het Amerikaanse verzoek gereageerd. Het centrum van Antwerpen is vandaag hermetisch afgesloten voor particulier autoverkeer. Gisteren was het zo druk dat het verkeer in en rond het centrum muur vast zat. Naast Belgen waren er vele tienduizenden Nederlanders gekomen om te winkelen in Antwerpen. Het winkelpubliek wordt aangeraden de bus of de tram te nemen om naar het centrum te komen. Het weer bewolkt maar droog. In de middag en avond valt er soms motregen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 8 graden.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 Ja, we nemen even de zender over. Ja, maar wel met een goede reden. Nou, zeker, want van 18 tot en met 24 december is er weer 3FM Serious Request. Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen! Ga naar 3fm.nl om te zien wat jij kunt doen.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 Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa cutie. jazzy orkest was dat. Kylie Minogue met eh, Santa Baby. Ja, toch een beetje in de kerstsfeer zo. Eh. de dagen voor kerst, vier dagen nog te gaan, luisteraars. En dan eh, gaan we weer genieten van de kerstdagen. Helaas geen witte kerst zoals het er naar uitziet, maar... Nou ja, in ieder geval, we maken er familiair, maken we er toch weer een hele gezellige situatie van, toch? Met z'n allen. En ik vind het gezellig dat u allemaal naar me luistert vanmorgen. Ik ben Cheryl Duiven en CFM Jazz zou CFM Jazz niet zijn als we u niet een gelukkig kerstfeest met z'n allen toewensen... namens alle eh, vrijwilligers van ZFM Zandvoort. Maak er een paar gezellige dagen van. Eh, denk aan elkaar en eh, straks een spetterend uiteinde natuurlijk.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 And in July, a lemonade to cool you in some leafy glade. I wish you health, much more than wealth. I wish you love broken heart, and I agree that you and I could never be. So, with my best, my very best, I set you free.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 waar ik veel van verwacht. ik hoop u ook. En ik hoop dat u ervan genoten heeft. in Bloemendaal, dat ligt hier niet zo ver vandaan van Zandvoort. Daar luisteren twee mensen mee. Leroy en mijn vriendin Yvonne. En Yvonne is fan van Elvis. Zult u zeggen, ja, Elvis en jazz. Nou, nou best wel, best wel. Luister maar. Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. You. voor Leroy en eh, voor Yvonne. The Blue Christmas van eh, Elvis Presley. Ja, luisteraars, eh, straks met de kerstdagen wordt er natuurlijk ook weer gegeten... en ook gedronken met name. ik bied u vast een Scotch on the Rocks aan. Natuurlijk doe met Toet Stielemans. Scotch on the Rocks onder de dennenboom, zou ik dan maar zeggen. Ja, Thank you. in de dagen na kerstmis toe is het ook wel eens eh, gezellig om, eh, in, eh, als het om een jazzprogramma gaat... ook een beetje ja, jazzy kerstnummers voorbij te horen komen. Ik heb er een aantal voor uitgezocht. En, onder andere deze. onze eigen jongens van de Dutch Swing College Band. Odenneboom, Otanbaum. Ja, ja. Daar een Duitse titel aan gegeven, die heren. Herren, moet ik zeggen dan. Ja, ja. van Count Basie met April in Paris. Nou, het is niet alleen april in Parijs, maar het is nu ook december in Parijs. Want ook daar eh, gaan de maanden gewoon door, ondanks eh, wat dit liedje deed vermoeden, luisteraars. Eh, bent u nog een beetje in de stemming? Ik wel hoor. Altijd nog in de moed, ook voor een klassieker. Glenn Miller en zijn orkest. Bij ZFM Jazz. heerlijk. Het eh, orkest van eh, Glenn Miller. En daar moet ik altijd denken aan die dames met dat eh, pagekapsel. En een van die Charleston jurkjes die dan op zo'n klassieke parket houten dansvloer zich voortbewegen. Zo in de, ja, wat was het, de late jaren dertig of zo? De, ongeveer zo. Ja, prachtig. Dat orkest van, van Glenn Miller gaat ook nooit vervelen. in de mood zijn we altijd voor dat soort jazzmuziek ik ben ook altijd in de moed voor voor Michael Bublé, ik kan er niks aan doen... want ik vind, ik vind de man gewoon eh, zo'n heerlijke, relaxte stem hebben.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 En dat deed je, u zult het niet verwachten, maar George Michael... I remember, I remember, ik struikel er helemaal over. I remember you, en dat is natuurlijk een klassieker. En eh, ja, heerlijk om naar te luisteren. George Michael, we gaan eh, toch nog een stukje Dixieland draaien van de Dutch Winkelers Band. Eh, geen kerst dit keer, maar we, we, zeggen Mary Lou Train Collins Band uh, begroeten Mary Lou. Hallo Mary Lou. Ja, luisteraars, eh, calling for peace. Eh, een uitroep voor vrede. Het wordt van alle kanten gedaan nu. Een serious request die het opneemt voor vrouwen die mishandeld worden elders op de wereld. misschien ook wel in Nederland. Ik weet het niet wat er allemaal gebeurt. ik hoef het ook niet te weten. in ieder geval wel een goed doel. En er is al veel geld opgehaald. de eerste dag gaat het al ver boven een ton. In, ten opzichte van wat ze de vorige editie van Serious Request hebben opgehaald. Dus financieel gaat het allemaal goed. Op de grote markt in Haarlem natuurlijk. En uh, Calling for Peace uh, wordt ook uh, uitgeroepen door mijn zoon Sven. En ik heb, het eerste uur heb ik hem al gedraaid. En ik promoot hem toch een beetje. Het is misschien niet helemaal jazz. Alhoewel, het heeft wel de bedoeling van... ja, hoe moet ik dat nou formuleren? Nou, luister zelf maar.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 Happy Christmas of War is Over, dat John Lennon nummer. Maar nu op een beetje Latin jazzy manier gebracht. geluid van Kate Kelly... met haar versie van Walk Is Over. En So This dus Is Christmas. Dat allemaal bij ZFM Zandvoort, luisteraars. ik hoop dat het thuis net zo zit te genieten als ik hier bij uh, eh, ZFM Zandvoort in de studio. Want dat is eh, zulke fantastische muziek gemaakt. En zo heerlijk om te draaien voor u. Eh, eh, ik had het net over eh, jazz maken met je stem. nou, er is een groep, een koor. Die hebben dat op uitstekende wijze gedaan. Die hebben een Disney medley. Een zogenaamde Disney Fly medley hebben ze ingezongen. En ik vind het zo bijzonder. Het is a cappella, komt geen instrument aan te pas. En moet dus kijken wat een koor met al die stemmen kan bereiken. Think of met mij eens moeten zijn, luisteraars. Dat is zingen. Wat een koor. Fantastisch. Uh, jazzy gezongen en zonder instrumenten. A cappella. Echt uh, bewonderenswaardig. Eh, een, Disney medley was dat. En, ik ontdekte hem toevallig op YouTube. En ik dacht, nou, dat mag ik u niet onthouden. Want dat is zo verschrikkelijk goed gezongen. En zo zuiver gezongen. En zwingend ook nog. En dan zonder instrumenten. I get a kick out of you. Wat ook Rod Stewart heeft eh, getracht om een eh, American Songbook te maken. Meerdere zelfs. meer alcohol doesn't me. from Get a Kick Out of You, Rod Stewart eh, van zijn eh, American Songbooks. Ja, luisteraars, ik kijk op mijn klokje. Nog ruim een, eh, ruim minuut te gaan. Dat is niet heel erg lang meer, maar ik ga toch afsluiten natuurlijk met een stukje muziek. Ik neem vast afscheid van u. Ik ben er de komende dagen ook nog wel met uh, Zandvoort Lunch. dan zult u mij nog live kunnen begroeten hier in de studio van van Zandvoort. Dank allemaal voor het luisteren weer naar het jazzprogramma. Nogmaals, hele fijne kerstdagen als ik u als wij elkaar eh, eh, op de radio niet meer ontmoeten. En natuurlijk straks een eh, goede uit, uittocht uit het oude jaar en een intocht in het nieuwe jaar. En vooral veel gezondheid toegewenst. White Christmas met uh, Gerald en Irvin Berlin. Klein stukje. En dan is het weer gedaan met GFM Jazz voor vanmorgen. Fijne dag, fijne zondag. OJ, OJ, OJ, OJ. schijt hij er... Nee, ik wou zeggen, hij scheidt ermee uit, maar... Komt toch wel allemaal goed op het laatste moment. Nou, nogmaals, eh, fijne zondag. Oh. ZFM wenst jullie allemaal...